Kees Groot met het NOS-journaal. taxibranche vindt het een goed idee om de taxiregels te versoepelen. Brancheorganisatie KNV Taxi denkt dat de nieuwe regels van staatssecretaris Mansveld positief uitpakken voor de chauffeur en de klant. Mansveld wil het makkelijker maken voor nieuwe aanbieders om op de markt te komen. Een taximeter is niet altijd meer verplicht en er hoeft geen examen meer te worden gedaan in vakbekwaamheid. Dat laatste is volgens KNV Taxi geen goed idee omdat het gelukzoekers zou aantrekken. PostNL heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet met 2% zien stijgen tot ruim 1 miljard euro. Maar er werd minder verdiend. De winst daalde met ruim 1 derde tot 34 miljoen. Volgens topvrouw Verhagen snijdt PostNL in de kosten, maar weegt dat niet op tegen de daling van de hoeveelheid post. Vlucht MH17 werd neergeschoten met een boekraket, maar waarschijnlijk vanuit een gebied dat in handen was van Oekraïne. Dat is volgens Russische ingenieurs te zien aan de beschadigingen aan het toestel, meldt de Russische krant Novaya Gazeta. In het Westen wordt aangenomen dat pro-Russische separatisten bij vergissing vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten. Mensen die vermist zijn moeten een juridische status krijgen. Nu zijn mensen voor de wet levend of dood. Een status voor vermisten bestaat niet en dat veroorzaakt grote problemen bij familieleden die achterblijven, schrijft de Volkskrant. Als de achterblijvers in financiële problemen komen, kunnen ze bijvoorbeeld hun huis niet verkopen, als dat op naam van de vermiste staat. Een schilderij van Vincent van Gogh heeft bijna 60 miljoen euro opgebracht op een veiling. Dat is bijna twee keer zoveel als verwacht. Van Gogh schilderde het in 1888 toen hij kort met zijn vriend en collega-schilder Paul Gauguin werkte. Het schilderij is verkocht aan een Aziatische privéverzamelaar. Het weer, eerst is er vrij veel zon, maar tegen de middag zijn er buien. Mogelijk met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen iets droger, maar ook wat koeler.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 Nepal is getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen hebben dierbaren verloren. Zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig.